ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Hoogmade en Hoofddorp 12 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knopend de Nieuwe Meer 7 kilometer met 10 minuten vertraging.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 How can that blah, blah, blah. Think you'll be getting this? Nah, nah, nah, nah. In the back of my car. Uh, uh, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, come on, get my rocks off. Come put a little love in my glove box.